uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Nederlandse regering heeft in Syrië een gewapende groepering gesteund... die door het OM hier als terroristisch wordt beschouwd. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Trouw. Het gaat om de groep Jabhat al-Shamia... die door Nederland vorig jaar in het geheim werd voorzien van uniformen en pick-up trucks. Buitenlandse Zaken heeft tot voor kort tegenover de Tweede Kamer steeds beweerd... dat Nederland alleen gematigde groeperingen in Syrië steunde. Het beoogde VVD-Kamerlid Thierry Aartsen heeft spijt van zijn omstreden Twitterbericht over iemand die voor de trein was gesprongen. Een VVD-wethouder die vond de uitlatingen zijn benoeming tot Kamerlid in de weg staan. Maar fractievoorzitter Dijkhoff zei eerder al dat de tweets geen obstakel zijn. En wel noemde hij de tweet dom. Thierry Aartsen volgt Janine Hennis op die voor de VN gaat werken. Het RIVM komt met een vaccinatiecampagne tegen de meningokokkenbacterie, gericht op jongeren de bacterie kan bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking veroorzaken. Vanaf komend weekend krijgen 130.000 jongeren van 14 een oproep om zich in te laten enten. aanleiding is de toename van het aantal infecties door meningokokken type W... die gevaarlijker is dan andere typen. Het lijkt in eerste instantie een onschuldig griepje... maar het kan zich razendsnel ontwikkelen tot levensbedreigende infecties. De man die vorig jaar had gepland om een Amsterdamse topcrimineel met een helikopter te bevrijden... heeft zichzelf vorige week gemeld bij de politie. Morgen staat hij samen met acht andere verdachten voor de rechter. Het plan was om met een helikopter en bewapend met kalasjnikovs... boven de luchtplaats van de gevangenis in Romont te gaan hangen. De crimineel zou met een touw naar beneden worden getakeld. De verhuurder van de helikopter vertrouwde het zaakje niet... en waarschuwde de politie. Zo konden de meeste verdachten gelijk worden opgepakt. Het weer nog, vanavond op de meeste plaatsen bewolkt. S'nachts koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het zuiden nog een graad of 25 met wat zon.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 No phone, no pool, no bets. ain't got no cigarettes. I've been two hours of pushing broom by the eight by twelve four bedroom. I'm a man of means by no means, king of the road. Third box car, midnight train a destination banger, man. Oh, worn out suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies. I that ain't locked when no one's around to sing. Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No food, no pool, no pets.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 De song is in 1964 geschreven. Het gaat over een zwerver die niets heeft, maar zich toch koning van de straat voelt. Een situatie die wellicht betrekking had op Millers eigen leven. Hij had een zeer arme jeugd en ook later wilde het met geld niet altijd vlotten. En hij stal ooit een gitaar. King of the Road is wel zijn visitekaartje geworden en nu is er een tribute met eerbetoon aan Roger Miller. Welkom en ik wens je weer ontzettend veel luisterplezier. Je hoorde diverse artiesten waaronder Willie Nelson, Dolly Parton, Randy Travis en ga zo maar door in King of the Road. In Lock, Stock en Teardrops horen we Mandy Barnett, waarna Roger Miller Willie Nelson zelf aankondigt voor de laatste song in dit blokje. too cold you all. I have, uh, I wrote a song a while back and recorded it with some friends of mine. I wrote this song called Old Friends. And if I may, I'd like to ask Willie Nelson to come up here and help me sing it. catching pennies in the park, playing croquet till it's dark, old friend. i friends.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 Geboren met folk en country in haar bloed, komt ze uit een lange rij zangers, muzikanten en gitaarbouwers uit Oost-Kentucky en West-Virginia. Als autodidactisch gitarist begon Martha al op jonge leeftijd met het schrijven van songs. Ze heeft het podium gedeeld met Ricky Skeks en Merle Travis. En na twee succesvolle tournees in Europa woont Martha nu een deel van het jaar in het Franse Bordeaux. Deze Texaanse troubadour legt haar ziel en zaligheid in elke song, hetgeen duidelijk wordt via haar album Dancing Shadows, met Hillbilly Top als favoriete track. Althans, wat mij betreft. It Is What It Is is het negende album van de man die in 1995 het Littlefield Denham Festival opende voor Waylon Jennings en Johnny Cash. De meeste songs op het nieuwe album zijn origineel, met slechts een paar covers, die net zo goed zo niet beter zijn dan het origineel. Billy Keeble met Another Bridge to Run. every bridge I've crossed. It seems like every time I've loved, I've lost. When I met you, I thought my luck had turned. But our love's just another bridge to burn. I'll soon light the fire and move on. I've already waited much too long. I'm so hurt and you're so unconcerned. our loss, just another bridge to burn. two. And that's how it's been with me and you. I see your face no matter where I turn. And our love's just another bridge to burn.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 Voor Black Coffee moeten we ver terug in de muziekgeschiedenis. De song werd in 1953 voor het eerst opgenomen door Peggy Lee. Nadien volgden er nog vele uitvoeringen, waaronder die van Lacey G. Dalton. De song reikte tot een vijftiende plaats in de hitlijsten. We schrijven 1990. Shiflet is de gitarist van de Foo Fighters. Maar met zijn eigen formatie The Dead Pleasants waagt hij zich ook op het countrypad. West Coast Town is daar een uitstekend voorbeeld van. mom held down. chased her all night, she couldn't see.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 Hij had het geschreven voor Lester Flat en Earl Crux. maar zij wezen de song af. Toms eigen opname kwam in de top 30, maar de song bracht hem geen fortuin. Het was wel een aanmoediging om vooral door te gaan en uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. De original van deze week. The first strange town I was ever in, the county was hanging a man. Nobody cared if he lived or died, and I just didn't understand. So I washed my face in the morning dew, bathed my soul in the sun, washed my face. kept on moving along. The second strange town I was in, they were laughing at a poor crippled man. Begging for nickels and dimes on the street, and I just didn't understand. So I washed my face in the morning dew, bathed my soul in the sun. kept on moving along. The third strange town that I was in was settled, peaceful and nice. The rich got richer and the poor got poor, and to me it didn't seem right. So I on moving along. Someday times are bound to change, it can't be very far. And each injustice I have seen will come. Ray Benson's figuur torent hoog boven een sleep at the wheel uit sinds de oprichting in 1970 in West Virginia. Niet alleen vanwege zijn onmiskenbare lengte, maar ook als het enige constant lid van de groep. De hoofdrol in Jack I'm Mellow is voor zangeres Katie Shore, die de zang en de fiddle voor haar rekening neemt in dit borrelende, boppende nummer. Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Zangers Arnoud en Sander Brinks die optreden als Tangerine hebben een nieuw album, Because of You. Dat gaat over hun verstoorde tweelingbroederband. Hun leven is de laatste tijd nogal gaan verschillen. De een ging scheiden en de ander werd vader. En dat was best lastig voor de broers. Nobody wants to be the one that's gonna go and say goodbye. we got together for. But we cannot keep living the lie that we don't want to live in anymore. We're living, we're living the lie. Tangerine met het fraaie Nobody Wants to Be the One. In Nederland werd Lucy Silvas in één klap beroemd na het uitbrengen van een duet met Nederlands trots Marco Borsato. Die single, Every Time I Think of You, stond heel lang op nummer 1 in de hitlijsten. De dochter van een Nieuw-Zeelandse vader en Schotse moeder begon haar carrière op haar zeventiende als achtergrondzangeres. Sinds haar hit met Marco mogen we haar best een klein beetje Nederlandse noemen. Ze heeft net een nieuw album uit en een van de songs is Old Habits. uit Utrecht afkomstige Old Dutch River Hoppers omschrijven hun muziek als Old Time Bluegrass. Long Don Gone is daar een voorbeeld van. Maar nu eerst Lucy Silvas. shining bright. het blokje country uit eigen land. Ik kijk naar jongens zoals Hank Williams Jr., Leonard Skinner en David Allen Coe. Dat is het soort muziek dat ik de rest van mijn leven zal zingen, zegt Dylan Carmichael. Binnenkort verschijnt zijn solo-debuut gevuld met songs zoals Old Song Like That, die knipogen naar outlaw country, en tegelijkertijd ruimte maken voor de verbluffende, opvallende stem van Carmichael. stone still chokes me up sometimes. He stopped loving her today, brings a tear to a grown man's eyes. Take this job and shove it, makes me smile when I've had a hard day. Sure seems like those old cats knew just what to say. I miss heart and soul and a pedal steel guitar. Record like that. Haggard and Hank, they always lived what they wrote. You believe what they sing, and you can feel it. never every not who I am. I'm a picker, a singer, a natural born blues man. I miss heart and soul and a pedal steel guitar. soul songs like that. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Marta Field laat zich begeleiden door haar Franse muzikanten. Het repertoire is zeer gevarieerd en omvat ballads, bluesy en rockgetinte songs. En dat vaak overgoten met een country honky-tonk sausje. Met dobro, lapsteel, gitaar slide, contrabas, viool, drums en af en toe een mandoline en pedalsteel complementeert haar band haar emotioneel geladen zang. Monica Taylor en Travis Fight, beide ook iets met Cherokee bloed, zorgen voor wilderige harmonieën. In een song als Last Train to Saintsville komt ook de honky-tonk-stijl ruim aan bod. zijn de tijden gebleven dat countryliefhebbers heerlijk weg konden zwijmelen bij de warme en veelal zoete geluiden bij de wetten van Johnny en June, George en Tammy of Conway en Loretta. Be My Ball and Shane is overduidelijk gemaakt in de traditie en stijl van die grootheden. En Brennan Lee en Noel McKay vinden moeiteloos aansluiting bij dit illustere rijtje. somebody who could cook my supper. Won't you be my ball my And if you be my ball and chain, I'll even eat your mama's cornbread dressing if you'll be my ball and chain. I'll hold your purse while you try on dresses if you be my ball and chain. Sisters willen het nog wel een keer overdoen. Daar sluit ik me bij aan. Ik ga zo nog een uur door. Zometeen nog een uur country.